zalig niets doen, ja zalig niets doen. Deutsche van Jente, ik zelf niets doen, lekker liggen in het zand. De zon kan bruinend op je rug, je denkt ik ga niet meer terug. De zon bruin brandt op je gelaat, zodat zij s'avonds ondergaat. Duitsje van Jente. was op vakantie aan het Italiaanse strand. Buongiorno leerde ik daar. En nog twee andere woorden gebruikt men er veel. Daarmee krijg je alles voor elkaar. Dansje van Jente is samen. De zon brandt bruinend op je rug. Je denkt ik ga niet meer terug. De zon bruin brandend je gelaat. Totdat zij s'avonds ondergaat. Duitje van niente. Is lang niet doen aan het Italiaanse strand. Al enkele maanden ben ik nu terug. Mijn baas heeft die woorden ook door. Want zit ik weer te dromen van zon en van zee, dan brood hij onverwachts in mijn oor. Duitje variënte, ik zalig niets doen, ja zalig niets doen. Duitje variënte, is zalig niets doen, lekker liggen in het zand. De zon brandt op je rug, je denkt ik ga niet. Dolce fan niente e sa la non ane di italianse strop. Dolce fan niente, dolce fan niente, dolce